Papa Chico, move your eyes, You discover discovers eating the ice. Papa Chico, sing their song, all the people are feeling. from night till morning. Now, now, now you won't not change. I'm sick of playing these games. I'm telling you one thing that you ain't getting back.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 Carmen Verheul met het NOS Journaal. De organisatie van de Love Parade heeft zaterdag grote fouten gemaakt. Zowel vooraf als tijdens het feest. Waarschuwingen van de politie zijn genegeerd en er is te weinig beveiligingspersoneel ingezet. Dat zijn de conclusies van een eerste voorlopig onderzoek door de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. En ook was de enige toegangsweg naar het festival veel te krap. In het oude centrum van Alkmaar is bij opgravingen een massagraf uit 1573 blootgelegd. En daarin liggen zeker 15 mensen, enkele kogels en wat hagel. De stadsarcheologen denken dat het gaat om de resten van slachtoffers van het beleg van Alkmaar in 1573. De stad werd toen door de Spanjaarden belegerd. De Raad voor de Kinderbescherming gaat niet in hoger beroep in de zaak van het zeilmeisje Laura. De Raad wil dat Laura nog een jaar langer onder toezicht wordt gehouden. Maar de rechter gaf de volledige zeggenschap terug aan de ouders. En die laten Laura nu een soloreis rond de wereld maken in haar zeilboot. De Raad gaat niet in beroep omdat er een eind moet komen aan alle procedures. Op Haiti worden voorbereidingen getroffen voor het orkaanseizoen om zo een nieuwe ramp te voorkomen. Na de aardbeving op Haiti wonen nog steeds veel inwoners in tentenkampen. Het Rode Kruis is bang voor slachtoffers, omdat de tentenkampen de zware windstoten en hevige regenval niet aankunnen. Er worden noodvoorraden aangelegd, schuilplaatsen geïnspecteerd en de voorzieningen in de kampen worden verbeterd. In Pakistan wordt de toedracht onderzocht van het vliegtuigongeluk van vanmorgen. Daarbij kwamen alle 152 inzittenden om het leven. Experts zien twee mogelijke oorzaken voor de crash. De piloten waren niet voorbereid op het slechte weer... of er was een technisch mankement aan het vliegtuig. Het toestel van de maatschappij Airblue stortte vanochtend neer bij Islamabad. Het weer vanavond wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui. Morgen is